Rover wil daarbij zelf bemiddelen om de boel open te kunnen breken. Vandaag rijden er geen NS-treinen in Flevoland... en grote delen van Gelderland, Noord-Holland en Overijssel. Ja, misschien denk je, hoe dan? Maar deze vrouw op het station van Arnhem had het niet meegekregen. Ik ben voor niks vroeg uit de veren. Ik had toevallig ook helemaal niks gelezen op social media. Eh, ja, dat er vandaag staking is. Dus ja, ik, eh, ik moet weer naar huis. Op dit moment is het niet duidelijk wanneer de vakbonden en NS weer verder gaan praten. Bij een brand op een bootje in Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Er was ook nog iemand anders die wist zichzelf te redden door van de boot te springen. Deze vrouw sprak het stel dat op de boot woonde wel eens... en zegt dat ze in trieste omstandigheden leefde. Ze woonde als dakloos op een bootje hadden een kind wat uit huis geplaatst was. En een hond ook die afgenomen was. Gewoon heel veel psychische problemen. En eh, handhaving die, eh, die had een gedoogbeleid dat ze hier mochten liggen. Omdat ze nergens anders geplaatst konden worden. De politie wil nog niks zeggen over de identiteit van het overleden slachtoffer. En het harde werken van Jolanda Reedijk den Heijer is bekroond. Ze is gisteren uitgeroepen tot schoonmaker van het jaar. De Haagse Jolanda zorgt ervoor dat het kantoor van nieuwsdienst ANP er altijd netjes bij ligt. Al 40 jaar poetst ze met passie, vertelt ze bij Den Haag FM. Om mensen blij te maken. Mensen eh, te laten zien van iets wat vuil is. Wat ik schoon kan maken voor de mensen. En dan glunder ik gewoon. En dan ben ik ook trots op mezelf. Als ik met vakantie ga, het is heel erg, dan ga ik de klant bellen of appen van joh, hoe gaat het op het werk? Zo erg <laughs> hou ik van mijn werk. Ik kan er echt niks aan doen. Ja, de jury bracht een bezoek en keek hoe ze schoonmaakt. Een van hen zei, Jolanda, je hebt geen bloed door je aderen stromen, maar schoonmaakmiddel. Jolanda heeft ook nog een tip. Als je iets gemorst hebt op een tapijt, spuit er water op en deppen, deppen, deppen. Nooit wrijven die tip geldt ook voor zonnebrand. Deppen, deppen, deppen. Nooit wrijven. Zonnebrand is handig deze dagen. Met vandaag alleen in het noorden wat wolken. Verder volop zon. En in het binnenland is het het warmst. Maximaal tot 28 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog een paar korte files in Noord-Holland. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring Zuid. Daar is de vertraging in beide richtingen ongeveer 5 tot 10 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp daar sta je voor de aansluiting met de N196 ongeveer een kwartier te wachten. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar staat het nog vast bij knooppunt de Nieuwe Meer. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. En verder is er zojuist een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry, someone there with you. nothing fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry.